Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het Europese CE-logo zegt maar weinig over de daadwerkelijke veiligheid van een product. Dat zegt de Algemene Rekenkamer in een rapport. Het logo moet aangeven of een product is geproduceerd volgens de Europese regels... wat betreft veiligheid, gezondheid en milieu. Maar jaarlijks worden in Europa 800 producten teruggeroepen... omdat ze toch onveilig of slecht voor de gezondheid zijn. Zo hadden de lekkende PIP-borstimplantaten een CE-merk... En brandgevaarlijke telefoonopladers die de NVWA verbood ook. De nieuwe A2-tunnel bij Maastricht krijgt er een extra rijstrook bij. Sinds de opening van de tunnel een maand geleden staan er dagelijks lange files voor de dubbeldekstunnel, vooral in de ochtendspits. Dat komt doordat verkeer pas op het laatste moment de keus kan maken. Of de stad inrijden of doorrijden richting België. Bovendien is er maar één rijstrook beschikbaar voor het verkeer dat de stad in wil rijden. De nieuwe rijstrook aan de noordkant voor verkeer de stad in wordt komende nacht al aangelegd. De gemeente Zutphen doet aangifte tegen een aannemer die bij de verbouwing van een monumentaal pand in de binnenstad wel heel rigoureus te werk is gegaan. Het pand, een rijksmonument uit de 18e eeuw, is volledig gestript, zegt de gemeente. Zo is de complete trap eruit. Vervangen kost zeker 30.000 euro. De aannemer heeft inmiddels excuses aangeboden. De gemeente heeft de werkzaamheden voorlopig stilgelegd. De Belgische voetballer Olivier de Schacht van Anderlecht moet waarschijnlijk 100.000 euro boete betalen vanwege het illegaal gokken op Champions League wedstrijden. In een van die wedstrijden stond hij zelf op het veld. De boete van 100.000 euro is nog niet definitief, want de Schacht kan nog in beroep. Daarnaast kunnen de Belgische Voetbalbond en Anderlecht ook nog maatregelen nemen tegen de voetballer. Het weer, vooral in de noordelijke helft wolkenvelden, in het zuiden is het zonnig. Het blijft overwegend droog en de temperatuur ligt tussen de 0 graden in het oosten en zuidoosten en plus 4 graden bij zee. Morgen opnieuw wolken en zon, bij maxima iets boven nul. Dit was het NLK. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Dan zijn we dan alweer met het tweede uur van deze Matchbox. En we hopen dat het eh, met eh, de Spotify-lijst eh, in dit uur wat beter gaat dan in het vorige uur. Althans, de laatste 10 minuten. we beginnen zo meteen met Jerry Lee Lewis. Ja, met It'll Be Me. En dat is dan ook maar weer eens een B-kantje. En daarna de Yardbirds met For Your Love. Veel plezier, het komende uur. If you see a head of peeping from a crawdad hole, if you see somebody climbing up a telephone pole, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. Gonna look on the mountain and in the deep blue sea. Gonna search all the forests every tree. Well, if you feel something heavy on your fishing hook, if you see a funny face in your comic book, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. see somebody hanging from a lamppost bright, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. If you see somebody looking in all the cars, if you see a rocket ship on its way to Mars, baby, it'll be me. in the city where the lights are blue. Gonna search the countryside, all the haystacks too. If you see a new face on a pole, if you find a lump in your sugar bowl, baby, it'll be me. バイ en dat waren de Yardbirds. En het was voor eh, Eric Clapton reden om de band te verlaten... want hij wilde zich meer aan de blues wijden. En dit ging hem te commercieel worden. Uit 1965. De compositie trouwens was van Graham Goldman. Die kennen we nog wel van 10cc onder andere natuurlijk. En van heel veel andere hits die hij heeft geschreven. En we begonnen met Jerry Lee Lewis en It'll Be Me. En dat was ook weer een B-kantje van het nummer A Whole Lotta Shaking Going On uit 1957. Dan gaan we nu naar eh, Grace Jones. Je heeft een album gemaakt met acht tracks die allemaal Slave to the Rhythm heten. En daarvan draaien wij één uitvoering. Grace Jones. to the Rhythm. Jawel, dit was Grace Jones. Oh. Ah, heerlijk. Ja, dank u wel mevrouw eh, Jones. We gaan naar de volgende en dat is een eh, top 100 hit uit 1979 alweer. Ja, dat is een eh, Nederlandse popgroep. Beatgroep eigenlijk. En niet zo kleintje ook. Herman Brood en The Wild Romance. Never be clever.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 en zijn Wild Romance en Never Be Clever. Top 100 hit uit 1979. 55 jaar geleden, toen wij nog jong waren. Oh, dat is een tijd geleden. Toen hadden we Radio Veronica met al die succesvolle DJ's. Bijvoorbeeld Lex Harding. En die had een tune... André Brasseur en The Kid. En dat was de tune van Lex Harding van Radio Veronica. En eh, dan zijn we toe aan een eh, track van de LP Dr. Birds and Mr. Hyde uit 1969. En dat waren natuurlijk dan The Birds. En een geweldig mooi nummer, Old Blue. up a hollow limb. Blue chased the possum up a hollow limb. The possum growled, Blue whined at him. so hard, shook the ground in my backyard. We lowered him down with a golden chain, and every link we called his name. album Dr. Birds en Mr. Hyde. The Birds en Old Blue. Verleden week draaiden we de laatste twee tracks van het album Revolver... Got to Get You Into My Life and Tomorrow Never Knows. En dan zijn we dus toe aan eh, een nieuw album. Een nieuw album van de Beatles uit 1967. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En eh, op 1 juni van dit jaar bestaat dat album 50 jaar. En daar gaan Ruud en ik samen vier uur lang een heerlijk programma over maken... Maar nu de eerste twee tracks van eh, dat album... Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en With a Little Help from My Friends. de eerste twee tracks van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En dat was het titelnummer. En daarna With a Little Help from My Friend, gezongen door Ringo. Volgende week Lucy in the Sky with Diamonds en Getting Better. Dan gaan we nu luisteren naar The Motions, een b van het eh, nummer Wonderful Impressions uit 1967. Hier is Nelly de Horse. still wears her hat Though it seems as if she smiles Her eyes are soaking wet Nelly the horse is sad She gets up at three no 心。 Birds en Mr. Hyde liep het al niet goed af met het dier. En in eh, deze versie, Nelly the Horse, liep het ook al niet goed af. Hm, volgende week even wat aan doen. We gaan naar een eh, solo-debuut van George Michael. Uit 1984, het vreemde was, het nummer lag al op de planken... om als solo-debuut worden uitgebracht... terwijl de groep Wham nog bestond. Het gaat om Careless Whisper. van eh, George Michael, Careless Whisper uit 84. De volgende is ook een eh, solozanger, maar van een geheel andere orde en ook 32 jaar ouder, het nummer althans. Hier is Lloyd Price met Lordy Miss Claudie. Agnes Claudia, dat was eh, Lloyd Price uit 52. En we hebben eh, diverse eh, muziekstijlen in Matchbox de hele uitzending door. George Michael, Lloyd Price en nu Lips Inc. Lips Inc. en Funky Town. En dan gaan we nu naar een one-hit wonder uit 1974. TSOP, The Sound of Philadelphia door MFSB. Mother, Father, Sister and Brother. Komt u maar. MFSB, Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. En er waren veel artiesten van het Philly-label bij betrokken. Bijvoorbeeld ook eh, de Three Degrees. Dit was The Sound of Philadelphia. Een one-hit wonder uit 74. We gaan naar een, uh, een heerlijk koppel uit Nederland. Mouten McNeil en How Do You Do? a joke could make me cry. I only know it's long ago you said I love you too. But I got one solution left. We're gonna start anew. How do you do? Mm-hmm. I thought, why not? Na na na na, just me and you. And then we can na na na na, just like before and you will say, la la la la, please give me more. And you will think, na na na na, hey, that's what I'm living for. How do you do? Uh-huh. I thought, not? Na na na na, just me and you and sta hier eigenlijk een beetje een potje te schrikken... want dit nummer is ook alweer 46 jaar oud. How Do You Do van Martha McNeil uit 71. dat gaat hard. Eh, uit 1980 een top 100 hit van een duo... dat al jaren geen duo meer is. Maywood met Give Me Back My Love. to see your face, but you didn't show. Now en Karen van eh, Maywood met eh, de laatste vocalen van dit uur. En voor het eh, hele programma trouwens. met Give Me Back My Love. En we laten Floyd Kramer even spelen met zijn Sweetie Baby. als eh, Les Paul en Mary Ford ingrijpen, dan is het gewoon klaar. Dan eh, kan eh, Floyd Kramer met zijn Sweetie Baby ook wel ophouden. Nou, we draaien hem volgende week gewoon helemaal. De komende twee uur zijn voor Hans en vrienden. En hij ontvangt een gast en hij vertelt er allemaal zelf over straks. En volgende week zijn wij er ook weer met de, volgende uitzending van Matchbox. Ik geniet er nu alweer van. Ga lekker, van het weekend ga ik de lijst weer klaarmaken. Oeh! Ik hoop dat het weer wat we hier nu hebben in Zandvoort een beetje aanhoudt voor de komend eh, weekend. Dan hebben we er allemaal plezier van in ieder geval. Fijn weekend en graag tot eh, de volgende week.